wat met minister Schippers te volgen. Alleen spoedgevallen worden behandeld, zodat ze de overschrijdingen van hun budget moeten terugbetalen. Ze wijzen erop dat ze veel werk van ziekenhuizen hebben moeten overnemen. De Tweede Kamer steunt de plannen van Schippers. Een groot deel van de oppositie vindt dat Schippers de huisartsen kapot bezuinigt. Het weer bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten ligt de regen. Later is het op de meeste plaatsen droog. In het west kan vanmiddag de zon even doorbreken. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Files in de Randstad staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoogmaat en het Ringvaart Aqueduct daar staat 3 kilometer door werkzaamheden. Bij het Ringvaart Aqueduct is de linkerreis ook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. Go there. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. De Winterse 50. Vrijdag 23 december. Op dit station. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Yeah. <laughs> I think that's tremendous. Okay.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 Alleen spoedgevallen werden behandeld. De huisartsen zijn het er niet mee eens dat ze de overschrijdingen van hun budget moeten terugbetalen. Ze wijzen erop dat ze veel werk van ziekenhuizen hebben moeten overnemen. De politie heeft een man van 27 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij vannacht in Stadskanaal zes auto's in brand heeft gestoken. Na middernacht kwamen er meldingen binnen van autobranden. Op basis van een signalement werd de man aangehouden. Sommige van de zes auto's brandden volledig uit, andere liepen zware schade op. Het aantal gebruikers van een tabletcomputer zoals een iPad is in een half jaar meer dan verdubbeld. Er zijn nu ongeveer 1,7 miljoen gebruikers in Nederland, blijkt uit onderzoek van Intomart GFK. Ze hebben niet allemaal een eigen exemplaar. Gemiddeld wordt elke tablet door 2,3 mensen gebruikt. Ook smartphones zijn aan een forse opmars bezig. Bijna 5,5 miljoen mensen hebben er nu een. De meest gebruikte media-apps zijn nu YouTube, De Telegraaf en Teletext. Onderzoekers noemen het opvallend dat het klassieke teletext op smartphones zo populair is. In Emmen is een meisje van 13 aangehouden omdat ze haar lerares had bedreigd met een mes. Het meisje had op haar school ruzie gekregen met een andere scholier. Toen de lerares de twee uit elkaar haalde, bedreigde ze de lerares. Het meisje had het mes uit een ander lokaal meegenomen waar onder meer kookles wordt gegeven. Omstanders konden het meisje er